Soldaten zouden er onder meer bomvesten voor kinderen hebben gevonden. De oorlog tussen Israël en Hamas is nu 2,5 maand bezig... Demissionair buitenlandminister Bruin Slot hoopt dat er weer een gevechtspauze komt... zodat er hulp doorgelaten kan worden. Dat zei ze bij WNL op zondag. Uiteindelijk moet dat eindigen in, ook in het stoppen van het geweld. Maar het is nu nodig omdat eh, eh, er is eh, zorg nodig voor de mensen in Gaza. Uh, het is meer hulp, meer brandstof, meer medische hulpmiddelen. En ondertussen moeten gijzelaars ook vrijkomen. Vannacht belde president Biden van Amerika met premier Netanyahu. Biden vindt niet dat er nu een tijdelijke gevechtspauze moet komen. In Sri Lanka zijn bij een grote drugsoperatie bijna 15.000 mensen opgepakt. Ook zijn honderden kilo's wiet en ook hash en heroïne gevonden. Sri Lanka is een doorvoerpunt voor drugsmokkel. een zwaar ongeluk op de A58 bij Waalwijk vannacht. Een auto schoot er uit de bocht en belandde in de sloot. Een van de passagiers kwam onder de auto en overleed. De vermoedelijke bestuurder ging er vandoor, maar werd uiteindelijk opgepakt. De man had geen rijbewijs en had drugs op. En de Detroit Pistons zijn hard op weg om het slechtste team ooit te worden van het Amerikaanse basketbal. Ze hebben al 26 wedstrijden op rij niet meer gewonnen. De coach is een glas half mens. Hij is trots op de veerkracht van zijn spelers. I've been around a lot of teams and not many teams have that type of resiliency. Our guys don't want to be a part of any kind of losing streak, whatever. But every day they come back um, with focus and drive and, and grit trying to win a game. Ja, er zijn maar twee andere teams die ooit zo vaak hebben verloren. Nog een nederlaag betekent dus dat de Pistons het negatieve record in hun eentje te pakken hebben. En het weer nog. Vandaag grijs en veel regen of motregen. Vanmiddag dan zijn er ook buien, al is het dan wel wat vaker droog. Bij 12 of 13 graden. Morgen meer van hetzelfde. Grijs en regenachtig, maar wel zacht.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 van bekende, onbekende, dan wel grijs gedraaide hits uit de NPO Top 2000. Eh, onder de bezielende begeleiding van Mr. Brightside, Edward Rauhorst. En eh, we begonnen het tweede uur nogmaals met een... Eh, song eh, van Sarah Vaughan. Dat wil zeggen haar cover van het welbekende eh, Imagine van John Lennon. Dat vaak te beluisteren valt rond de kersttijd. Maar deze vertolking van Sessie Sarah Vaughan... wordt niet vaak gedraaid. Het verscheen een jaar na het origineel in 1972. En het leek me toch wel meer dan de moeite waard... om onder jullie aandacht te brengen. Geland op plek 79 in de top 2023 cover-up is een openbaring. Online gokbedrijven doen te weinig om spelers te beschermen jaar tijd vergokken Nederlanders online meer dan een miljard euro. Het gaat per speler gemiddeld om een verlies van 310 euro per maand. Ik had juist gedacht dat gokbedrijven er alles aan zouden doen om gokverslaving tegen te gaan. Sterker nog, daar had ik al mijn geld op ingezet. Gokken is tegenwoordig populairder dan eh, flipperen... waar tenminste nog enige behendigheid eh, aan te pas kwam. Sandy Nelson, de drummer, hoorde je net. Hij is eh, een van de weinige muzikanten die top 10 hits scoorde als rock- en jazzdrummer in de Verenigde Staten in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En zijn drumplaten waren een inspiratiebron voor mensen als Charlie Watts, Keith Moon en John Bonham. Eh, Nelson vergokte en verzoop al het geld dat hij met die hits eh, verdiend had. Maakte nog een paar plaatjes in de jaren 60 en verdween toen in de obscuriteit. Eh, dit kwam van het album Hocus Pocus, Nelson, de Pinball Wizard van de Who. Ehm, ja, ik vond hem vermakelijk genoeg voor een notering in onze Top 2023 cover-up. Oppositie positie 1600 en 1948. An Italian boss of a, of a mother, she was fed up with her 40 and 42 year old sons still living at home with her near Milan. So she eventually took them to a court uh, where a judge agreed to legally evict her sons because uh, the judge said they are over 40 and therefore the mom's um, duty of care has reasonably passed. steeds meer jongvolwassenen van eh, tussen de 18 en 30 jaar oud blijven, heb ik me laten vertellen, bij hun mama's en papa's eh, thuis eh, wonen. In 2023 woonde meer dan 46% van deze groep nog thuis. En zo'n 20 jaar geleden was dat ver beneden de 40%. Use Somebody. Oorspronkelijk van de Kings of Leon. In een eh, swingend jasje gestoken door een moderne brassband uit eh, Engeland. Eh, de Hackney Colliery Band. leuke groep te vinden op plek 1077. Deze cover Use Somebody. Reza Bellucci, a 51 year old Florida man, was arrested by the U.S. Coast Guard for attempting to cross the Atlantic Ocean inside a homemade, human sized hamster wheel located around 70 miles off the coast of Georgia. Bellucci claimed he was heading to London using his hydropod vessel. zelf eh, zelfgemaakt hamsterwiel de woelige oceaan over. Je moet het eh, maar durven. Eh, like a bridge over troubled water. Zeg nou zelf, deze cover was toch een stuk beter te verteren... dan het origineel van Simon en eh, nogal pathetisch eh, origineel. En waarom is die cover zo goed? Nou, dat komt natuurlijk door het eh, geweldige gospel big band arrangement van de meester Quincy Jones en zijn orkest met daarin onder meer drummer Grady Tate. Toets Tielemans hoorde je ook nog een riedeltje spelen. Gitariste Eric Gill en dan natuurlijk zangeres Valerie Simpson. like a Bridge Over Troubled Water te vinden op plek 345 in onze Top 2023 cover up. The result of all this volatility is a summer of purges in China. President Xi, he's getting more insecure and more paranoid as he stays in office longer, which is pretty typical for long serving dictators. How far does Putin's paranoia go right now? Does he have people taste testing his food? We're told that he does. advertisers, I imagine, are going to say, they're going to say, we didn't kill the company. Oh, yeah. They're going to say, tell to, tell to Earth. But they're going to say that they're going to say, Elon, that you killed the company because you said these things and that they were inappropriate things and that they didn't feel comfortable on the platform, right? That's, that's, what and, and they're going to say. And let's see how Earth responds to that. wereld eh, vergaat inmiddels van de complotdenkers en meloten met waanvoorstellingen en een vertroebelde historische blik. Met als eh, toppunt de twee kwaadaardige totalitaire megalomanen... Best Friends Forever in eh, Beijing en Moskou. Maar we laten ons natuurlijk de niet kisten. Vrijheid en jazz zijn de meest goedaardige en onverwoestbare wapens... waarover we immers beschikken. Paranoid Android hoorde je eerst. In een eh, bewerking van de pianist eh, Brad Mildau. Eh, die nummers van Radiohead veelvuldig heeft gecoverd. Ik zou zeggen, zoek zijn live uitvoeringen maar eens op op YouTube. Het gehele nummer bestaat uit drie gedeeltes. Hier hoorde je part 1. En deze versie, die je dus net voor Human Nature hoorde van Miles Davis. Deze versie van Mildau komt van zijn soundtrack bij de film Mon Chien Stupide. En te vinden op plek 524 in de top 2023 cover-up. Eh, ja, tja, over, eh, over eh, ongeleide projectielen en narcisten gesproken. Prins Tesla spande dit jaar misschien wel de kroon. Wat die allemaal liep uitkramen, ik kon er geen touw aan vastknopen. Why, why, why? Twitter them that it's human nature. Miles Davis, ik noemde hem net al, was een van de eerste jazzmuzikanten die eh, Michael Jackson uh, coverde. En daarna volgden nog vele muzikanten die dat gingen doen, eh, jazzmuzikanten. En dit nummertje Human Nature, die cover kwam van zijn album, Miles Davis album Under Arrest uit 1985. En mond uit in een verdienstelijke spot op plek 333. Now to that record breaking discovery off the coast of Japan. Scientists have spotted a snailfish swimming more than 8,300 metres underwater, the deepest recording of a fish ever caught on camera were born before the wind. Also younger than the sun. And a bonnie boat was one. And we sailed into the mystic. Ought not hear a sailor's cry. Smell the sea and feel the sky let your soul and your spirit fly into the mystic. When that foghorn blows, I'll be coming home. Yeah. the gypsy soul, just like down in the days of old. Magnificently we'll float into the mystic, yeah, yeah. like down in the days of old. Magnificently will float into the mystic. zijn de, eh, de wonderen de wereld eh, nog niet uit... als we ons maar durven over te geven aan de mystiek. Into the Mystic. fraaie eh, meeslepende versie van de Flying Horse Big Band... onder leiding van saxofonist Jeff Rupert. En die begeleidde de zanger Jeff T-Bone Gerard. Fantastisch, denk ik. hele mooie, fraaie cover. Uh, <clears throat> met stip uh, op plek 105 in onze top 2023 cover-up. It is a historic day in space. India has become the first country to reach the south pole of the moon and the fourth country to ever land on the moon. first night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft, soft moonlight seems to shine in your blush. So can I just have one more moon dance with you, with you, my love. Sugar, can I just have one more romance with you, with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait for the morning to come. And I know now the time is just right. So straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that today we're alone. Very thin, all my dreams will come true, dear. Very thin, I will make you my own. Each and every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. So baby, can I just have one more moon dance with you bad love, Sugar can I? Ja, de maanlanding. Ik heb daar grote twijfels bij. Ik was, er niet, ik, ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wils. Maar ik acht het, ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Nou, volgens mij ben je al vrij ver op weg naar de maan. ZFM Jazz, Top 2023 cover-up, een openbaring. Iedereen eh, lijkt plotseling weer op eh, weg naar de maan. We zijn beland in een nieuwe space race, eh, zo lijkt het wel. eerst worden drummer Grady Tate als zanger ditmaal... begeleid door het Jazz Galo Orkest... onder leiding van Peter Heimer. met daarin jazz-astronauten als Johnny Griffin... Niels Henningstedt, Odested Pedersen... Gary Mulliken, Ak van Rooyen en Ferdinand Hovel... hun cover van Moondance van Ben Morrison. Eh, te vinden op plek 85 in eh, onze top. En dat werd gevolgd door de cover van de Police. van Sting, Walking on the Moon. Want het kan en bestaat toch echt. Zo laat gitarist Jeff Golub en zanger David Peck aan Thierry B. weten. Te vinden op eh, plek 12, 12, op plek 1212 in onze top. Oh, we naderen al de laatste 10 minuten. Ehm, ja, de playlist die komt weer op mijn eh, te staan. Dus als je wil weten wat je allemaal beluisterd hebt... Eh, treur niet of wees niet bang. Hij komt weer op mijngroeven.nl te staan... met een eh, link naar de Facebook-page van ZFM. Ehm, nu gaan we over misschien naar wat meer aardse zaken. Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. ZFM Jazz. Hurry. Tonight. J.J. Kills, klassieker in een lekkere versie door de Deense zangeres, zangeres Hanne Boel... die er, eh, zo te horen, geen al te stille nacht van wenst te maken. Plek 1601 in de top, 2023, cover-up. Ja, het zit erop. Eh, we zitten aan het einde van deze kerstspecial. Eh, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik zou zeggen, trek alles uit de kast, uit de kleerkast, uit de koelkast... om er een vrolijke kerst en een geweldig en muzikaal 2024 van te maken. Keep on Jazz in. Keep on grooving and moving. En ga vooral jazzconcerten bezoeken. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Viva la vida. Eh, daar gaan we ermee uit. Onderhoud van de democratie is niet iets van de overheid alleen. Het vraagt iets van ons allemaal. Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen. Het is een houding. Een goed voorbeeld van de manier waarop de regering die kracht van onderop wil stimuleren... is via cultuur. Van festivalterrein tot concertgebouw en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur. Bijvoorbeeld met de cultuurkaart voor jongeren. Not being able to make a joke is often the result of fear or uncertainty. But laughter is liberating. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I, I sleep alone. I sweep the streets I used to own. to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered my castle stand upon pillars of salt, the pillars of sand. Here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, a one-shoot gun there was never, never an honest word. And that was when I ruled the word. The wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the, the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries, they wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Well, who would ever wanna be king? Whistle bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word.